De Breakdown komt iedere vrijdag tussen 3 en 5 hier voorbij op CFM. 23e jaargang alweer. Aflevering 34 eh, van 23 augustus 2013. Van de 40 platen deze week 18 stijgers, 1 blijven, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. En twee platen die deze week niet gehaald hebben zijn eh, Justin Timberlake. Vorige week nog te langs genoteerde Mirrors. 19 weken stond hij erin. En een weekje korter Nicole Searchinger Boomerang. Dus 18 weken genoteerd in de lijst. Maar eh, deze week dus niet meer terug te vinden. Een goede week voor Dear Darling van Olly Murs. Hij gaat 12 plaatsen omhoog en daarmee de snelste stijger. En voor onze Zuid-Koreaanse vriend Pasai is het over. Zijn Gentleman zakt er 14 en daarmee de snelste daler. Langs genoteerd zijn er twee deze week. De Saturdays, What About Us en Bastille Pompeii staan beide alweer 17 weken genoteerd. En daarmee dus het langs genoteerd van allemaal. Een weekje korter en onderaan de lijst te vinden Martin Solvlek, de Cateers en Kyle. Hey nou, 16 weken geleden kwam die plaat binnen, zak deze week van 36 naar 40. Empire of the Sun en Alive ook 15 weken. Zakt ook, dat moet ik zeggen, van 38 naar 39. En van 33 zakken naar 38 in de 16e week. Robert Dick T.I. en Pharrell, de Blurred Lines. Langs genoteerd de Saturdays, What About Us, nummer 37. De Euro Breakdown op vrijdag.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 En nog geen één keer hebben ze trouwens in de Nederlands top 40 een eh, notering gehad. Wel in de Europese lijsten. In ieder geval dus in de Euro Breakdown. De deze What About Us. 17 weken geleden kwamen ze binnen in de lijst. En in die 17e week zakken ze wel drie plaatsen. Van 34 naar 37. En van 28 zak het naar 36 eh, in de 12e week. Will I Am en Justin Bieber. Hashtag That Power. En op 35 vinden we dan de eerste binnenkomen. Me, me, me. Is misschien wel een eh, meest egocentrisch liedje ooit. Maar hij is wel eh, erg catchy. Deze zonnige video die lijkt Cerebro. Want daar is die plaats van aan te sturen op een regelrechte zomerhit. En capsonus dat is al een understatement in deze plaat. Niet alleen de tekst van het liedje barst uit elkaar van eigen dunk. De dames gedragen zich ook als onuitstaanbare diva's in de videoclip. Wij als Nederlanders toch vrij nuchtere types die zullen niet zoveel voelen voor dit soort dames. En zodra je het hoort zit het wel vast in je hoofd deze plaat. dan blijf je de hele dag een beetje mimimien. Je zou misschien verwachten dat uh, eh, Cerebral speciaal voor deze zomerhit in wording bij elkaar is gezet. Maar dat is uh, allemaal niet het geval. Het Russische trio bestaat al sinds 2006 en werd toen in een iets andere samenstelling derde tijdens het Eurovisie Songfestival in 2007. Nu dus terug te vinden in de lijst van Europa. Cerebro, nummer 35. has changed. And all my walls still tall, painted blue, but I'll take them down, take them down, and open up the door for you. And all I feel in my stomach is butterflies, the beautiful kind, picking up the lost time.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 Do I? But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? gentleman. gentleman Ondertussen staat hij 13 weken in de lijst van Europa, Passai en The Gentleman. Vorige week nog terug te vinden op nummer 18. Deze week zak het naar 32, 14 plaatsen verlies. Daarmee de snelste daler van deze week. Daarvoor Bastille en Pompeii een van de twee langst genoteerde platen alweer 17 weken. voor de hoogste binnenkomen gaan we naar 31. Succesving single eh, Party in de USA. Profileerde voormalig Hannah Montana-ster eh, Miley Cyrus zich eind 2009 als een volwassen zangeres met een meer mainstream popgeluid. Op dat moment zag het ernaar uit dat Cyrus nog wel eens in de voetsporen kon gaan treden van eh, popsterren als Rihanna en Britney Spears. Het eerste dance-pop album wat ze uitbracht, Can't Be Tamed, was echter een grote teleurstelling. Zo zagen we de 20-jarige zangeres een tijdje terug verschijnen op de nieuwe single van eh, Snoop Lion. Voor Miley's nieuwe album werkt ze samen met hiphopsterren als eh, Wish Calavia, Hitboy en Pharrell. single We Can't Stop is bovendien eh, geproduceerd door een reizende ster van het firmament Mike Will Made It. Deze piano electra pop productie was oorspronkelijk bestemd voor Rihanna's Unpolitic. Maar Riri die, raakte zo verliefd op Power Top dat ze spontaan haar interesse verloor in deze track en Cyrus die weten dus wel raad mee. De lyrics Weekend Stop doen eh, het waarschijnlijk goed op de tuinfeestjes deze zomer. Als we nog natuurlijk een eh, stukje zomer gaan krijgen. De plaat doet ondertussen ook erg goed in de iTunes uh, charts. Sowieso de Amerikaanse staat wel erg hoog. Dus de kans dat dat in Europa ook gaat gebeuren, die is zeker aanwezig. De nummer 31, de hoogste binnenkomer. Miley Cyrus. We can't stop. Cause we gonna go can see. lijst vinden we deze week Martin Solveig. Hey nou, zakt van 36 naar 40 in de 16e week. Een weekje korter erin, 15 weken zakkend één plek naar 39. Empire of the Sun en Alive. Romantic, T.I. Farrell, The Blurred Lines in de 16e week zakkend van 33 naar 38. En de Saturdays What About Us met 17 weken één van de twee langs genoteerde zakkend van 34 naar 37. Will.i.am Justin Bieber. In de 12e week zakken zij van 28 naar 36. Cerebro, Mi Mi Mi komt nieuw binnen op 35. 34, drie plaatsen winst in de tweede week voor eh, Taylor Swift, at Sheeran. Everything Has Changed. Bastille Pompeii is die andere plaat die er zo lang in staat. 17 weken zak het van 29 naar 33. Beside The Gentleman in de 13 week zak het van 18 naar 32. Miley Cyrus, We Can't Stop, komt nieuw binnen op nummer 31. Eh, en daarmee de hoogste binnenkomen van deze week. De nummer 30 deze week is van eh, Lana Del Rey. Vorige week kwam zij binnen op 35, nu dus 5 plaatsen omhoog met de Summertime Sadness. Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know the baby, you're the best I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight my hair up real big, beauty queen style High heels off, am feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy. and your chest. believe it's not butter. I go in from under, she wetter than the surfer. I ate the pussy fast, I'm about to start burping. I burp, burp, and relick the bottom of the surface. I loaded my clip in and told her don't get nervous. I'm a bang, bang, shitty, bang, bang, bang killer. Nipple tickle, lick a bar like a dribble. Put you in a pickle, nipple on my Or Why you tripping? I'm a crazy individual. N never do minimum. Drive ins Billy too. Damn, bitch, talk much. I don't want interviews trying to get into you. They make you my enemy. Ha, not playing, got the bitch mad. Me don't like flat screen ass and need a 3D. Bubble butt, ha, bubble, bubble, bubble butt, ha, bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, ha, bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, Bruno Mars, Too Shane. En een grote naam achter deze plaat, Major Lazer. De Bud. Vier weken geleden kwamen ze het lijst binnen. Deze week omhoog van 31 naar 27. En daarvoor de nummer 30 Lana Del Rey Summertime Sadness. In haar tweede week omhoog van 35 naar 30. Lana Del Rey vinden we ook op 29. Young and Beautiful zakt van 17 naar 29. En van 19 naar 28 'Def Punk Trial en Get Lucky. Een plaat die het wel weer goed doet. Ze zeggen zelf dat de beste song altijd is. The best song ever, The One Direction. Vorige week kwamen ze binnen met die plaat op 32. Nu al 6 plaatsen omhoog naar 26. En straks voor jou op 24 John Mayer. was your best song ever. It was your best song ever. It was best song ever. En dan zei ik net al, dan krijg je straks eh, John Mayer.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 De nummer 30 is er voor Lana Del Rey, Summertime Sadness in de tweede week vijf plaatsen omhoog. Zak het van 17 naar 29 weer Lana Del Rey nu met de Young and Beautiful 14 weken in de lijst. En ook 14 weken zak het van 19 naar 28 Daft Punk, Pharrell en Get Lucky. Major Lazer, Bruno Mars en 2Jane, The Bubble Butt in de vierde week omhoog van 31 naar 27. En in de tweede week omhoog van 32 naar 26 One Republic. Nee, The One Direction, sorry, the best song ever. Bastille en eh, Laura Palmer staan 11 weken in de lijst, zakken van 20 naar 25. En van 30 naar 24 in de tweede week John Mayer en The Paper Doll. Rudimental, LEI Rowdy dus net Waiting All Night. In de tiende week gaan zij omhoog van 24 naar 23. Major laser Busje Single, Watch Out For This staan 13 weken in de lijst. Zakken van 14 naar 22 en van 13 zakken naar 21. Eva Lavigne, Here's To Never Growing Up in haar 15e week. Kijk net al, we zijn halverwege de lijst. En dat doen we dan ook met de, eh, de nummer 20. Jesse G, Big Sean, Dizzy Russell. En het nummer dat heet uh, Wild. you it's a wonder I look this damn good. I could probably make it out any situation that you try to put me into. If I swim with the piranhas, guaranteed that I'ma probably have a fish dinner. I met a young girl with a sexy shape, look like Jessie J. Then we escapade where it's extra shade. She made me wanna give and I take like collection plates. Wow, all the awards, bras, cars, wall to wall was all a mirage. And I could lose it all tonight just to show the world I could do it twice. This my life. If this is a dream. Rascal, collar, double the dollar. Yeah. I'm a jet setting brother, more hits than a white collar. Yeah. But I can't be boxed, flow tight like Bob Marley's locks. I can't be dropped. I'm at the peak and I can't be topped. I'm wilding out, I've lost the plot, I can't be stopped. Pull up in a gnarly Rari, buy me what? Opposite, I calmly, I bet I get the party what? I can't be blocked. Ten years plus running the game. You better just come in the game, but now I'm coming again to get the people going dumb and insane. A hundred thousand people going bonkers in the mud and the rain. Women on shoulders, tops off, shouting my name. I'm all in the brain. Why would I complain? I thought I was the boy in the corner, but I'm in a penthouse. Now your boy is a baller. I'm leaving. If this is a dream, I'll open my eyes. Am I asleep? No, I'm alive. you sometimes we're at war again. Save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, Take me home. I can't stand this place, cause there's too many hipsters, and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain. You're my helter skelter. Or how can I explain that you're the best I ever had? And I'm trying not to that sort of kills you. Jesus saves on the bathroom wall where I saw you naked. The best I ever had. I won't be the same. Night sky full of drones. This neighborhood of clones. I'm looking at the crowd. They're staring at their phones. They groom the coastline here, it's starting to disappear. And maybe once a year, I think I clean my car. I caught my reflection. I drive the car. I've been medicated with cigarettes and alcohol. I got vertigo, no, I can't see straight. I got obligations, so I'm usually. hey North Dakota, I think I love you, but don't even know ya. Hey Massachusetts, hey Minnesota, I think I love you, but don't even know ya.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 ABN AMRO kan op termijn terug naar de markt. Dat heeft het kabinet besloten. Volgens minister Dijsselbloem is een beursgang de beste optie. Wanneer is nog niet duidelijk. Volgens het kabinet moet de financiële sector voldoende stabiel zijn. Er moet genoeg interesse zijn in de markt en de onderneming moet er klaar voor zijn. Over een jaar bepaalt het kabinet of aan die voorwaarden is voldaan. De vroegere voorzitter van 6 heeft via via ruim 2 ton van de stichting gekregen. Dat is in tegenspraak met de uitgangspunten van de stichting... die geld inzamelt voor kankeronderzoek... door middel van een fietsevenement op de Alp d'Huez. Alp d'Huez laat zich voorstaan op een strikt anti-strijkstokbeleid. Nieuwsuur meldt dat voorzitter van Veenendaal... ruim 2 ton van de Alp d'Huez kreeg omdat hij via een holdingmaatschappij managementadvies had gegeven aan een gelieerde stichting. De discotheek in Arnhem die jongeren voor een vast bedrag...